7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Braziliaanse regering heeft zo'n 300 militairen gestuurd naar de stad Fortaleza. Het is er al dagen onrustig. Ook in andere steden in het noordoosten van het land zijn rellen... en ook daar is het leger ingezet. De autoriteiten zeggen dat criminele bendes achter de geweldsgolf zitten. De kort geleden aangetreden president Bolsonaro... beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne hard op te treden tegen criminaliteit. Wie als man in Saudi-Arabië is gescheiden van zijn vrouw... moet dat nu ook verplicht laten weten aan de vrouw zelf, via een sms. Nu komt het nog voor dat mannen het huwelijk ontbinden... zonder hun vrouw in te lichten. Die lopen daardoor bijvoorbeeld alimentatie mis. De maatregel is onderdeel van de hervormingen... die kroonprins Mohammed bin Salman wil doorvoeren. In de Egyptische hoofdstad Cairo is een bomexpert van de politie om het leven gekomen... toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. Het explosief was neergelegd bij een kerk, door wie is onbekend. Het incident komt kort voor het koptische kerstfeest dat morgen wordt gevierd. De christelijke minderheid is in Egypte geregeld doelwit van aanslagen door moslim-extremisten. In de Amerikaanse staat Arizona is de politie een onderzoek begonnen in een ziekenhuis... waar een vrouw in comateuze toestand is bevallen van een kind. Niemand had door dat ze zwanger was. Het ziekenhuis in Phoenix verleent alle medewerking aan de autoriteiten... Of dat betekent dat medewerkers nu DNA moeten afstaan, is niet bekend. Schimon de heeft vandaag geen behoefte aan extra helpers... om de spullen uit overboord geslagen zeecontainers op te ruimen. Een groot deel van het strand is opgeruimd... en daarom hoeven vrijwilligers niet te komen, zegt de gemeente. Er is tot nu toe 220 ton afval opgeruimd. Ook Ameland en Terschelling organiseren vandaag geen opruimacties. Het weer grijs, later lokaal ook kans op zon. Het blijft bijna overal droog en het wordt vanmiddag ongeveer 7 graden. Na het weekend regen en meer wind.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 It's burning a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back.